Twee mannen staan vandaag voor de rechter voor de mishandeling van twee conducteurs begin december. De mannen vielen die dag passagiers lastig en mishandelden twee conducteurs die hen daarop aanspraken. De Franse komiek Dieudonné is veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijke celstraf voor het verheerlijken van terreur. Hij werd opgepakt vanwege een uitspraak op Facebook. Hij verwees naar de terrorist Amédi Koulibaly, die kort daarvoor vier mensen had doodgeschoten in een koosjere supermarkt in Parijs. Dieudonné schreef, ik voel me Charlie Koulibaly. De komiek is al vaker in opspraak geweest, vooral vanwege antisemitische uitspraken. In Zwolle heeft een vrouw van 33 een lerares op een basisschool zwaar mishandeld. De twee hadden gistermiddag een discussie over een incident waarbij het kind van de vrouw betrokken was geweest. De discussie liep uit de hand en de moeder greep de lerares bij de keel. Het slachtoffer liep verwondingen op aan haar hals en was even buiten bewustzijn. De moeder zal snel voor de rechter worden gebracht. Het weer, de bewolking neemt toe. Het kan nevelig worden. Temperatuur daalt vannacht tot een graad of 5. Morgen schijnt de zon geregeld, vooral in het noorden. En het wordt dan 8 tot 14 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat voor Hardingsveld Giesendam 3 kilometer file.